7 uur. Raymond Seré met het NOS-journaal. Bij een bomaanslag op een huwelijksfeest in de Zuid-Turkse stad Kaziantep zijn 30 doden gevallen. Meer dan 90 mensen raakten gewond. Het was een Koerdische bruiloft in de open lucht. Een Turkse minister zegt dat het lijkt te gaan om een zelfmoordaanslag. Turkije is het afgelopen jaar getroffen door een reeks aanslagen... waar Koerdische of islamitische terroristen verantwoordelijk voor waren... Kaziantep ligt in de buurt van de grens met Syrië. De Amerikaanse wetenschapper Donald Henderson, die de strijd tegen de ziekte pokken aanvoerde, is overleden. Hij was 87 jaar. De epidemioloog werkte onder meer voor de Wereldgezondheidsorganisatie en als adviseur van drie Amerikaanse presidenten. Hij zette een grootschalig inentingsprogramma op tegen de pokken. Het is onder andere aan Henderson te danken dat het pokkenvirus in 1980 was uitgeroeid. De ziekte kostte alleen al in de 20 ste eeuw 300 miljoen mensen het leven, maar was al bekend ten tijde van de Egyptische farao's. Pokken was het eerste virus dat door de mens is uitgeroeid. In Goes is de afgelopen dag een verwarde man overleden bij zijn arrestatie. De 30-jarige man was naakt en stond op straat te schreeuwen. Volgens de politie was hij niet aanspreekbaar en gebruikte agenten daar een pepperspray om hem in bedwang te houden. De man verloor het bewustzijn en overleed. Reanimatie had geen effect meer. Voor de derde keer binnen een week is een Russische sporter bij een hertest betrapt op dopinggebruik. Nu werd Yevgenia Kolotko betrapt die in 2012 in Londen Olympisch zilver won met kogelstoten. Kolotko is een van de 98 atleten die door het IOC zijn betrapt bij nieuwe onderzoeken. Ze eindigde in 2012 in Londen overigens als derde, maar kreeg later zilver omdat de toenmalige winnares op doping werd betrapt. Het weer wisselvallig met veel bewolking, buien en plaatselijk onweer. Het wordt 18 tot 20 graden en er waait een stevige zuidwestenwind.